Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadde eerder al reizen naar het grootste deel van Egypte, behalve de vakantiegebieden. Sinds gisteren worden ook niet-essentiële reizen naar resorts aan de Rode Zee en de Golf van Aqaba ontraden. Daardoor worden reizigers en touroperators opgezadeld met de vraag hoe essentieel een reis naar Egypte is, zegt een woordvoerder. Als het ministerie het er niet veilig vindt, dan moet het alle reizen naar het land ontraden, vindt de ANVR. Het geweld in Egypte heeft gisteren aan zeker 82 mensen het leven gekost, onder wie 10 politieagenten. Er werden meer dan duizend mensen gearresteerd, waaronder lokale leiders van de moslimbroederschap. In Cairo deden zich chaotische tafereelen voor toen burgers en demonstranten in vuurgevechten verzeild raakten. Inwoners van Cairo bekogelden de demonstranten van de moslimbroederschap met stenen en flessen. Het geweld van gisteren sloot een week af met meer dan 700 doden. De kans op verzoening lijkt nihil. De moslimbroederschap kondigde gisteren een week van protest aan om de militaire machthebbers en de interimregering weg te krijgen. De ANWB heeft ongeveer 800 reacties gekregen over onveilige situaties op de A15. De bond vroeg automobilisten om hun ervaringen te delen, zodat de situatie op de snelweg kan worden verbeterd. Dit jaar zijn er zeker 11 ongelukken gebeurd op het deel dat in Gelderland ligt. Directeur van Woelkom van de ANWB vindt dat de A15 aan het einde van zijn levensfase is en dat onderhoud nodig is. Doordat de toevoerwegen vanaf de A2 en A50 zijn verbeterd is het drukker geworden op de A15. En dat zorgt volgens de ANWB al snel voor ongelukken. De bond zal zijn aanbevelingen doorgeven aan Rijkswaterstaat... zodat die de verbeteringen kan doorvoeren. Het weer. Vandaag is er geregeld zon en het is bijna overal droog. Het wordt rond 23 graden.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 I tried to find a friend. It's more easily said. It's always change my name when this gets me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? I get a double shot that it goes through my body, and you know I'm satisfied.